uur. Femke Woldhuis met het NOS Journaal. Van de tegenvallen voor 5 tot 6 miljoen Nederlanders. Ze moeten volgend jaar nog 3 tot 700 euro betalen aan de Belastingdienst of krijgen minder terug. En die naheffingen zijn het gevolg van een wijziging uit het begrotingsakkoord van vorig jaar. D66-Kamerlid Koolmees zegt dat wel bekend was dat er een probleem was, maar niet dat het zo groot was. En CDA-Kamerlid Pieter Omzicht verwijt het kabinet dat het niet duidelijk heeft gemaakt hoeveel mensen het gaat en wat de gevolgen zouden zijn. Het kabinet wil dat 65-plussers langer vrijwillig kunnen doorwerken. Dit om te voorkomen dat ervaring onnodig verloren gaat. Het moet geregeld worden in de wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Die gaat op 1 januari 2016 in. Het kabinet bespreekt het voorstel waarschijnlijk vandaag en daarna wordt het naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is de bedoeling dat de werkgever en de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt samen overleggen over langer doorwerken. Nederland wil de Japanse land- en tuinbouw helpen te vernieuwen en te verjongen. Dat zei koning Willem-Alexander tijdens een staatsbezoek aan Japan... waar hij vanochtend een voedselconferentie opende. De Japanse landbouw is verouderd, ook de boeren zijn op leeftijd... opvolgers zijn er vaak niet en ook zijn Japanse bedrijven relatief klein. Telecombedrijf KPN moet ook de komende drie jaar concurrenten toelaten op zijn netwerk, heeft toezichthouder Autoriteit Consument besloten. Daardoor kunnen bijvoorbeeld Tele2 en Vodafone tv en internet blijven aanbieden via het netwerk van KPN. Besluit is opvallend omdat Ziggo UPC zijn netwerk niet hoeft open te stellen. ACM zegt dat één open netwerk voldoende is. Het weer, eerst hier en daar nog wat nevel of mist.